Dik met het NOS Journaal. is op de beurs afgestraft voor de winstwaarschuwing die vanochtend werd afgegeven. Het aandeel van het telecomconcern staat in Amsterdam ruim 7% lager. KPN kondigde vanochtend ook een grote reorganisatie aan. Er verdwijnen 4.000 tot 5.000 arbeidsplaatsen tot 2015. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal banen in Nederland. KPN zegt dat mensen tegenwoordig minder bellen en sms'en... en met hun smartphone meer gebruik maken van de sociale media. Dat drukt de resultaten, vooral in Nederland. In België en Duitsland doet KPN het een stuk beter. De werkloosheid is in maart gedaald met 5000. Er zijn nu 395.000 mensen zonder werk in Nederland. Met een percentage van 5,1 heeft Nederland de laagste werkloosheid in Europa. Vergeleken met vorig jaar zijn er 50.000 minder werklozen. De grootste daling van de werkloosheid deed zich voor bij jongeren onder de 25 jaar. De organisatie van verpleeghuizen trekt zich de kritiek op de slechte hygiëne in de instellingen aan. Consumentenbond constateerde dat patiënten in veel verpleeghuizen het risico lopen een infectie te krijgen. Brancheorganisatie Actis denkt dat het gebrek aan hygiëne onder meer komt... doordat medewerkers mogelijk niet voldoende geschoold zijn. Actis is geen tegenstander van meer controles... maar denkt dat een verplichting tot meer bureaucratie leidt... en dat gaat ten koste van de zorg. In Australië zijn bewoners van een asielzoekerscentrum in opstand gekomen. Ze hebben negen gebouwen van een centrum in Sydney in brand gestoken... en dakpannen gegooid naar de brandweer die de gebouwen wilde redden. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot. Asielzoekers kwamen in opstand omdat ze vaak jaren vastzitten... voor ze weten of ze in Australië mogen blijven. Door het toenemende aantal asielzoekers in Australië zijn er steeds vaker protesten. Het weer nog zonnig, maar vanmiddag hier en daar stapelwolken... met in het zuiden een kleine kans op een bui. Temperatuur van 20 graden in het noordwesten en een graad of 26 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zon, maar ook in het hele land een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete Wouden 4 kilometer en voor knooppunt Dorp 3. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Wouden 3... A7 Horen richting Zaandam, voor afrit Weide-Wormer 4 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 2. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt het Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten 3 kilometer.